ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezendijk 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 Oh, oh, so come on. Oh, come on. ZFM Zandvoort. Zandvoort. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe. But I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I.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 Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen op de foto Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow-mo. Mensen zien me lachen op de foto. Aan het einde like so from one night I caught your smile and me some heat. Well, I, I like your style. It was strong.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 De kans dat de twee inzittenden nog in leven zijn is minimaal. De Oekraïense president Zelensky heeft twee steden aan het front bezocht. Het gaat om de oostelijke steden Lysychansk en Soledar, zei de Oekraïense president in zijn dagelijkse videoboodschap. Ziekenhuizen in Duitsland zouden op grote schaal kunnen helpen... bij het wegwerken van de lange wachtlijsten in Nederlandse ziekenhuizen. Sinds april wachten tot 120.000 patiënten nog op een operatie. Het weer wisselend bewolkt met af en toe buien. Het wordt 16 tot 20 graden.